De autorij heeft dit jaar een kwart meer bezoekers getrokken dan de vorige keer. Ruim 270.000 mensen kwamen naar de tweejaarlijkse autoshow in Amsterdam. Volgens de organisatie moest dit jaar weer een feestje worden na de crisistentoonstelling in 2009. De autorij kreeg toen een sobere uitvoering om de kosten te drukken. Toch waren er ook dit jaar tegenvallers. Enkele grote Japanse automerken zoals Toyota, Honda en Suzuki lieten verstek gaan. En ook de Italiaanse sportwagenfabrikant Maserati was er niet bij. Het weer, het is helder en een graad of 9. Overdag zonnig en 21 tot 26 graden.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 Hij was lid van de PvdA en had een grote internationale staat van dienst. Hij was onder andere minister van Buitenlandse Zaken, Tweede en Eerste Kamerlid... en de permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties. De strijd voor democratie en mensenrechten loopt als een rode draad door zijn carrière. Zo bracht hij als Kamerlid een vernietigend rapport uit over de groente in Griekenland... In 2001 voerde hij namens premier Kok besprekingen met Jorge Sorgieta, de vader van prinses Maxima. Van der Stoel wist hem ervan te overtuigen dat hij niet naar het huwelijk van zijn dochter met prins Willem-Alexander moest komen. Minister van Staat Max van der Stoel is 86 jaar geworden. In Jemen zijn de tegenstanders van president Saleh niet van plan om te stoppen met hun betogingen. Ze zullen pas stoppen als Saleh is opgestapt president kondigde gisteren aan dat hij binnen een maand vertrekt. Dat is onderdeel van een vredesplan dat is opgesteld door bemiddelaars uit de golfstaten. Daarin staat ook dat de oppositie in Jemen akkoord moet gaan met het plan. De tegenstanders van Saleh zeggen dat ze doorgaan met het houden van sit-ins totdat Saleh echt weg is. Het duurt nog een maand en we sluiten niet uit dat de president van mening verandert, zijn woordvoerder. In Suriname is geschokt gereageerd op de dood van de populaire cabaretier Steven Westmaas, beter bekend als West.